Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Natuurmonumenten wil van de leden weten of zij willen betalen voor parkeren bij natuurgebieden. Dat zou de teruglopende subsidie moeten compenseren. Binnenkort komt er een enquête onder de 735.000 leden. Ook is de organisatie benieuwd of er meer ruimte moet komen om te recreëren of dat de natuur beter moet worden beschermd. Natuurmonumenten krijgt steeds meer klachten over loslopende honden en ruzies tussen wandelaars en mountainbikers. Volgens de organisatie komt dat door de toenemende drukte in natuurgebieden. CDA-leider Buma vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet nog altijd wil bezuinigen op de veiligheidsdiensten en defensie. De diensten zijn de vooruitgeschoven posten van onze veiligheid, zei Buma in het NOS Radio 1-journaal. Hij noemde als voorbeeld het in de gaten houden van Syriëgangers en de spanningen in de Schilderswijk. Volgens Buma behandelt het kabinet defensie nog altijd als een ondergeschoven kindje. Leraren krijgen recht op tijd en geld voor bijscholing. Voor leerkrachten in het basisonderwijs is er bijvoorbeeld 500 euro per jaar en twee uur per week beschikbaar. Ook docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo krijgen meer tijd en geld. In totaal investeren minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker 1,2 miljard in de verbetering van het onderwijs. Een deel gaat naar vermindering van de werkdruk, onder meer door de komst van meer conciërges en klasseassistenten. SNS heeft het afgelopen half jaar opnieuw een netto verlies geleden, maar met 125 miljoen euro was het verlies wel veel kleiner dan de ruim 1,5 miljard in de eerste helft van 2013. De genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal zegt dat het verlies wordt veroorzaakt door het splitsen van het bedrijf en concurrentie op de verzekeringsmarkt. Zonder die kosten zou het bedrijf 195 miljoen euro winst hebben gemaakt. Het weer, eerst zon, maar vanuit het zuidwesten bewolking en buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, is er een ongeluk gebeurd op de A44 richting Amsterdam. Tussen Wassenaar en Leiden is de weg afgesloten. Het verkeer staat daar vast over 6 kilometer. Je kan het beste omrijden via de A4 langs Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk. En ehm, daar staat inmiddels ook file op de A4 dus richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer.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 Si elles veulent s'appeler Venise, prenez les dons bien au sérieux, n'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Across cross on the highway. My Jeep began to rock. I didn't know what to do, so I stopped and got out and looked down.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 Come on. On that sunny day, didn't know I'd meet Such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. She deserves a crown, but where is it now? Mama, listen. to fly.